Hij sloot de dag in en zag uit op fabriek. De geest was verduft en zijn lichaam was ziek. Maar thuis was de moeder de vrouw en zijn zin. Van duizend en vader bracht niemand iets in. Koning op een dag en de werkbaas vol. Met tientallen anderen ontslagen uit school. Steeds twee bedelen hielpen de the in vrees. Maar thuis bracht die boodschap wel een wereld. het doet maar zo zijn. Loon van de arbeid, nog beter kon zijn. De weken verliepen en hoog tegen de noot. Thuis zoeken de kinderen, maar ook de en een vader niet langer tot denken in staat. in een waanzinnige weg naar de straat. Ze hebben hem toen deze misdaad betrapt. Hij had uit een winkel twee broden gegat. Toen de moeder de vrouw hem bezocht in de zaal. Toen zei die weet daar kwijt, de tijd gaat zo snel. Moeder, niet huilen, voor beter misschien. Moeder, ik kom er je tranen niet zien. Kent nooit geweten, het doet me zo bank. Oh, the one that I'll bank, so bitter complaint. Zonder niet huilen, voor beter misschien. Moeder, Dom Padu Pazon Bang, O Bombarão.